Jobboot met het NOS Journaal. De 16-jarige jongen. Het OM vindt dat Anthony niet in een opwelling handelde. Daarom wordt de jongen moord ten laste gelegd. Op de dag van de steekpartij kreeg Anthony ruzie met het slachtoffer. Na de les haalde hij het mes uit zijn kluisje. Bij de vechtpartij die volgde raakte hij het slachtoffer in zijn nek. De jongen overleed even later in de kamer van de adjunct-directeur. De advocaat van de 16-jarige Anthony zei dat de jongen stelselmatig gepest werd. De voorman van een groep Oostenrijkse moslims doet mogelijk aangifte tegen PVV-leider Wilders. Wilders vergeleek onlangs in Wenen de Koran met Hitlers Mein Kampf. Ook zei hij dat de islam de oorlog aan Europa heeft verklaard en mensen oproept om terrorist te worden. Wilders is verbaasd over de mogelijke aanklacht. Hij spreekt van een juridische jihad. In Jemen is voor het eerst sinds de luchtaanvallen van Saoedi-Arabië een vliegtuig van het Rode Kruis geland. Het toestel met 16 ton medische hulpgoederen aan boord landde in de hoofdstad Sanaa. Daar gingen ook vanochtend de Saoedische bombardementen door. Volgens de Saoedi's werden militaire doelen getroffen. De strijd in Jemen heeft al aan zeker 600 mensen het leven gekost. 100.000 mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen. In Nederland zijn grote verschillen in de pensioenopbouw. De ene groep huishoudens bouwt te veel pensioen op, de andere groep te weinig. Blijkt uit berekeningen van Denktank Netspar. Een kwart van de ouderen houdt na de pensionering netto per maand meer over dan in de tijd dat ze werkten. 30% van de huishoudens moet na pensionering met minder dan 70% van het huidige inkomen rondkomen. Het zijn vooral zelfstandigen en gescheiden mensen die te weinig pensioen opbouwen en daardoor in de problemen kunnen komen. Het weer geregeld zon met hoge sluierwolken. Het wordt 18 tot plaatselijk 20, 21 graden. Op de Wadden een graad of 15. In het weekend is het maximaal 14 graden. Vooral morgen zijn er enkele buien en het gaat harder waaien. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam de Amersfoort staat voor Eembrugge 4 kilometer file.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 Het is eh, vrijdag, het is 10 april. Dit is alweer de laatste werkdag, althans. Voor sommigen. Van eh, deze week. Anderen moeten het weekend gewoon doorwerken. Ja, je hebt die mensen. Goed, dit is CFM Lunch. Vijf dagen per week live op de radio. Gisteren eh, eh, even overgenomen door Maurice Mulder en Dolly Ik Hartelijk dank daarvoor. Ja, ik was zelf met andere dingen bezig De uitvaart van eh, mijn grote vriend Jacques Kloes. In Blijk was een happening. Ja, ik kunt rustig van een happening spreken. Het de restaurant Zonnevangst tot aan de nog toe vol. En ook buiten, het was goed weer... Ook buiten stonden er heel veel mensen. En eh, nog te kijken naar eh, grote videoschermen die buiten neer waren gezet. Ik schat dat er toch... Nou, ik kan niet schatten. De politie zei dat ze 1500 man verwachten. Maar die, zijn, die zijn er bij lange na niet geweest. Ja, ik denk bij elkaar zo'n... Ja, 600, 700 man. Nee, ik weet het niet hoor. Ik kan niet schatten. Wat het wel was, het was een happening. Jacques stond, uh, de kist die stond op de bühne... En eh, de muzikanten er allemaal omheen. En eh, er werd fantastisch gespeeld. Onder andere door eh, de leden van de mens Band natuurlijk. zonder Sjaak in dit geval. En Johan Bouquet vervulde de rol van Sjaak. En dat deed hij op een weergaloze wijze. Maar ja, de band houdt op te bestaan. Want zonder Sjaak is er geen mens Band natuurlijk. is jammer, maar het is niet anders. Verder de Blues Broers. Gebroeders Schone uit Beverwijk oorsprong bakkers, maar ook muzikanten. En eh, nou, nog een groot aantal. Ik heb zelf ook een paar liedjes gezongen. En een groot aantal andere mensen die achter de schapen gaven. er een fantastisch feest voor Jacques van te maken. Want dat had zo gewild, had hij wel eens aangegeven. Jongens, als ik eruit tussenuit knijp, maak er een feestje van. Niet dat gejankt allemaal. Gewoon. En dat gebeurde dus ook op een fantastische manier. Dus wederom een goed zanger weg. En dat is eh, heel, heel jammer. Hij zal een leegte achterlaten. Behalve daarboven natuurlijk in die All-Star Band. Die wordt steeds interessanter hoor. Ik denk dat Sjaak naast Joe Cocker komt te zitten zo. Jongens, doen jullie maar eens een duetje. Dat kan best leuk wezen. Het was een leuk, eh, een leuk, eh, ja leuk, leuk, uh, ja, het is een raar woord leuk. Dat was een opgenomen boodschap van, eh, van Jan Rietman. En die zei er onder andere in, Jimi Hendrix en John Lennon zullen blij zijn je te zien, Jaak boven. Wij zijn niet blij dat we hem kwijt zijn. Maar goed, ze zullen daarboven dan wel blij zijn dat hij er wel is. Maar goed, we gaan uh, programma maken. En dat eh, doen we tot twee uur vandaag. Eh, drukke dag natuurlijk. trakjes om drie uur de... Weet weer? Oh ja, de, de Euro Breakdown. En uh, om vijf uur Zandvoort draait door met Charles moet hij zich nog haasten ook. Want daarna moet hij rennen om naar Café 4 te gaan. Nou ja, daar spelen we vanavond. Ja. het wordt rennen voor die arme jongen. <laughs> arme Cheryl. Nou ah, ja. Goed, we gaan eh, beginnen. Met het... Eh, ik ga toch dat nummer even draaien wat gisteren werd eh, gedraaid toen eh, de kist van Sjaak uh, Zonnevank werd ingedraaid in Wijk aan Zee. Dat gebeurde onder dit nummer. Dat was ook een van Sjaaks lievelingsliedjes. Nou Sjaak, nog een keer voor jou jongen. this just let me go naturally. And when I was dan um, Blood, Sweat and Tears. Of oh, dat waren Blood, Sweat and Tears. When I Die, het nummer dat gisteren bij de uitvaart uh, van Jacques Loes werd gedraaid toen hij eh, de kist werd binnengedragen. Prachtig. Van het tweede legendarische album van deze Amerikaanse band. Blood, Sweat and Tears. Ehm, ja, eens even kijken. Wat krijgen we nu? Eh, geen idee. geen idee. ja, er zou nu iets moeten komen. En dat Komt ook wel, denk ik. Of niet? Hallo, goedemorgen. Nou, hij heeft eerst geen zin vandaag. Ik weet niet wat dat is met dat ding. Hij heeft het weer eens even op zijn heupen. Even kijken. Hop. Hop. Nou, dan nemen we de volgende. Tja, kan er nog niet. Carry on my is Kansas. Ik wil u eigenlijk een stukje interview laten horen. Wat, uh, over dit nummer, eh, wat ze over dit nummer gaven. Op een eh, nieuw album, dat, een nieuwe verzamelaar die van Kansas is uitgekomen. Maar goed, dat doen we dus niet. We draaien hem gewoon. En misschien kan ik het stukje nog uh, eh, vinden. Dat wordt zo meteen draaien. Hierna. Carry on, Wayward Son, Kansas. Be. out. night before the last day of rehearsal, I went home and I wrote the song called Carry On My Wayward Son. I sat down with a guitar and out it came. And one note led to the next note. We got down to the studio and Carrie presented that song and it was magic. It was magic from the word go. It just had a magical feel about it. it we knew something was different about this album. And we sat back and listened to that first chorus, and we looked at each other and thought, this is another order of magnitude of, of everything we've ever, ever had. So I called Don Kirshner, cranked the thing up, opened the telephone, played the opening of the song, and I could hear him talking to the phone already. He says, I love it. I just love it. Three in één. Ja, dat was even dat stukje interview. 3 in 1, Paul Simon. gaat het niet helemaal goed, geloof ik. Oh ja, wel, ja. People say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Do you, Daddy? Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, Ooh. As if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of shoes. brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart.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 van het eh, legendarische eh, Graceland eh, album natuurlijk. Ja, en ik ehm, kreeg al een reactie van welke versie draaide je nou van het eerste nummer. Want het was een beetje een aparte versie van het nummer Diamonds on the Soul of Her Feet. En dat was inderdaad een hele aparte versie. Maar het leuke is dat op de streaming toestand Spotify... daar staat een Graceland 25th Anniversary vers, eh, eh, Edition, om het zo maar te zeggen. Dus de, de versie van het 25-jarig bestaan. En ehm, <clears throat> daar staan ook eh, dingen op die niet op het officiële album staan. Dus demootjes, uitprobeerseltjes. ik geloof zelfs ook wat interviewtjes en dat soort dingen. Dus en dat was deze versie. ik denk, ik laat eens een aparte versie horen. Want dat nummer kent u natuurlijk allemaal. En ik denk, ik laat deze versies horen. En het was eh, vooral voor de bassisten onder jullie natuurlijk <laughs> een, mooie leerschool. Hè? Ja, Mooi je eens horen hoe die baspartij in elkaar zat. Wel waren aanwezig natuurlijk Ladysmith Black Mombazo. Die waren er wel. En voor de rest was het eigenlijk alleen maar Paul Simon met basgitaar. Nou ja, dat heeft wel wat, vind ik. Ja. Toch? Ik wel. Het zijn trouwens niet boeken T en de MG's. Het lijkt er wel erg op, maar het is gewoon een leuk filletje. Je zou denken dat het zijn Booker T en de MG's, maar zijn het niet. Het is wel heel erg goed geluisterd naar Green Onions, dat wel. Nou, oké, ehm, we gaan even eh, doen waar we eigenlijk op dit uur eh, deze tijd aan zouden moeten beginnen. FM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, je moet natuurlijk de boel wel in de gaten houden, Jans. Want dan gaat het allemaal niet goed natuurlijk. Eh, het is tijd voor het regio nieuws. Ja, moet ik ook mijn piepje nog even instellen. Zonder piepje geen nieuws, hè? Zo gaat dat. Zonder piepje geen nieuws. In het eerste kwartaal van 2015 zijn er volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM en in de regio Zuid-Kennemerland 760 woningen verkocht. En dat is 22,5% minder dan in het laatste kwartaal van 2014. Maar wel meer dan in het eerste kwartaal van 2014. Dat blijkt uit cijfers van de makelaarsvereniging. De gemiddelde verkoopprijs in Zuid-Kennemerland lag in dit kwartaal op 4,8% hoger dan in het eerste kwartaal van 2014. Het landelijk gemiddelde lag 2,9% hoger dan in het eerste kwartaal van 2014 betaalde hij in de eerste drie maanden op 2000 van 2014 gemiddeld 258.000 euro voor een huis in deze regio. Afgelopen kwartaal moest je gemiddeld 267.000 euro neertellen. Ja, ja. vandaag voorbij dat ik het niet in mijn zak heb, hoor, die, eh, die bedragen. Dat bewegen ook een positieve invloed heeft op de hersenfunctie is voor veel mensen nieuw. Professor Scherder hield er onlangs een pleidooi voor in Club Nautiek. Dat bewegen goed is tegen hart- en vaatziekten weten veel mensen wel. De professor, bekend van zijn enthousiaste optredens bij De Wereld Draait Door... en zijn boek Laat je hersenen niet zitten... stelt een, dat een half uur dagelijks aaneengesloten matig intensief bewegen... waarbij de hartslag omhoog gaat, nodig is om de hersens in een goede conditie te houden. Nou snap ik waarom die van mij zo slecht hè. De brandweer en de politie kwamen in de nacht van woensdag op donderdag in Heemstede in actie voor een lekkende auto. Rond half één hoorde een passant een vreemd geluid uit een geparkeerde kanta aan de Roosje Voslaan. De brandweer en de politie onderzochten de zaak. Het zoemende geluid eh, bleek afkomstig van de verwarming om het wagentje warm te houden. De hulpdiensten maakte hierop uh, rechtsomkeer. Jawel. De paddenstoelen eh, poppen, eh, als paddenstoelen poppen ze uit de grond, de een na de ander. De zogenaamde pop-up winkels die verschijnen in tijdelijk beschikbare winkelpanden. Van dedica delicatessenzaakjes tot trendy kledingwinkels, vaak origineel, hip en afwijkend in assortiment, maar voor je het weet ook zo weer verdwenen. Hot zijn ze zeker. Loop op een doordeweekse dag eens door een willekeurige winkelcentrum in de regio... en je komt ze geheid tegen. De pop-up stores. Een concept dat sinds een jaar of vijf steeds vaker in het straatbeeld opdoemt. Grotendeels geboren uit noodzaak om de oplopende winkelleegstand tegen te gaan. Biedt het startende ondernemers ook een kans om nieuwe bedrijfsconcepten uit te testen. Het klinkt als een win-win situatie op de korte termijn en het houdt het winkelgebied bedrijvig en levendig. Ook dat nog. Nou, ga ik ook maar een pop... Uh, ja, ga ik ook een pop... pop, pop, pop ik veel, doe niet zoiets. Ja. In ieder geval, dat, was het, dat waren de berichten. En nou, ja, ik wou zeggen...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 Andere tip voor de dames die rokjesdag. Ik, heb, ik, las ergens dat eh, de lengte van je rok eh, je leeftijd plus 2 moet zijn. je mag met die lengte stoppen als je erover struikelt. <clears throat> Na een nevelige start wordt het vandaag prachtig weer met flink wat zon. Het blijft droog en eh, het wordt eh, vanmiddag wel een graad of 20. Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden. Blijft droog en bij een tot matig toenemende zuidwestenwind wordt de temperatuur niet lager dan een graad of 9 of 10. Morgen krijgen we geheel ander weer. Vanuit het westen nadert een zwakke storing verbonden aan een depressie. En deze storing trekt met veel bewolking en hier en daar wat lichte regen over de regio. De matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind draait naar eh, west. En de temperatuur is weer duidelijk lager. Aan zee wordt het niet warmer dan 11 à 12 graden. En wat verder landinwaarts wordt het maximaal 14 graden. Zondag blijft het droog met vooral in de middag geregeld zon. De zuid- tot zuidwestenwind maait water tot krachtig. Matig tot krachtig moet ik zeggen. En de temperatuur eh, stijgt naar 14 à 15 graden. Maar aan zee blijft het kwik weer enkele graden achter. Het mis hier de zee. blijft altijd koud. Ja, dat was het weer van ZFM antwoord En we gaan verder met de nieuwe single van... Chic. Ja, ja, echt hoor. Nou, Rodgers is weer bezig. Nummer heet uh, eh, I'll Be There. Hier Chic. Get to the disco. Into the disco scene. Good To Go. En daarvoor de nieuwe single van uh, Chic, hè? Nile Rodgers. Hij was alweer aanwezig bij Daft Punk, maar eh, hij is nu zelf weer met Chic ook bezig. En eh, dat nummer heet I'll Be There. En dat is dus zijn nieuwe single. Ja, ja. We hebben zo voort, hè? Zou ik zo maar zeggen. Oké. Okay. Who'd have thought that I'd be here by myself? Who'd have thought that you'd be bad for my health? Now I know, now I know I'm just a man on a wire. Oh. Who'd have thought about the cause and effect? Yesterday's love. nothing is real. Nothing to get hung about. Strawberry fields forever. de Beatles. Natuurlijk, uiteraard, met het nummer eh, Strawberry Fields Forever. het is uh, zo langzamerhand tijd om eh, door te gaan naar het nieuws en het weer van 1 uur.